De man van 27 is aangehouden in Limburg. Eerder gisteravond had de politie de naam en foto van de verdachte op Facebook gezet... met daarbij de oproep aan mensen om de man niet zelf te benaderen... omdat hij mogelijk labiel is. Dinsdag werden bij Heerlen twee doden gevonden. Een man van 68 en een vrouw van 63. En zaterdag lag in de Scheveningse bosjes het lichaam van een vrouw van 56. De verdachte woont in Den Haag. Ajax loopt op een dramatische manier de finale mis van de Champions League. Ver in blessuretijd van de halve finale tegen Tottenham Hotspur ging het mis. Ajax verloor in de arena in Amsterdam met 3-2. In de eerste helft scoorden De Licht en Sieg, waardoor Ajax met 2-0 de rust inging. Na de rust kwam Tottenham vrij snel op 2-2 door twee doelpunten van Maura. En in de blessuretijd maakte ook hij de 3-2. In de finale staat Tottenham Hotspur tegenover Liverpool... en die finale wordt op 1 juni gespeeld in Madrid. De man die vorig jaar zijn huisarts in Loosdrecht neerstak... is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij viel de arts plotseling aan tijdens een consult. Waarom is niet duidelijk. De verdachte wilde niet meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum. Volgens deskundigen heeft de man een ernstige psychische stoornis... en is de kans op herhaling groot. De huisarts overleefde de aanval maar net. Het weer, het is vannacht vrijwel overal droog, minima rond 7 graden. In de ochtend eerst wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden.